Jelle Seubring met het NWS Journaal. Op de A73 bij Venray Noord is een automobilist om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Eén daarvan was een spookrijder. De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk. De snelweg is vanuit de richting van Nijmegen afgesloten bij Venray Noord. Het verkeer daar wordt omgeleid. Joe Biden heeft zoals verwacht de eerste voorverkiezing van de Democratische Partij gewonnen... In de staat South Carolina wist de huidige president een ruime meerderheid te behalen. Toen nog geen 10% van de stemmen geteld was, riepen CNN en andere zenders al zijn overwinning uit. In november zijn de presidentsverkiezingen. Met de voorverkiezingen bepalen Amerikanen de presidentskandidaat van hun partij. De Republikeinen begonnen eerder al met hun voorverkiezingen. Bij die partij gaat oud-president Donald Trump afgetekend aan kop. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben nieuwe vergeldingsaanvallen uitgevoerd... op ruim 30 doelen van Houthi-rebellen in Jemen. Volgens de Amerikaanse defensieminister werd de aanval gesteund door Nederland. Aanleiding voor de vergeldingsactie is een aanval in Jordanië... waarbij vorig weekend drie Amerikaanse militairen omkwamen. Vrijdagavond werden ook al vergeldingsacties uitgevoerd in Syrië en Irak. Daarbij kwamen 39 mensen om. Maandag praat de VN-veiligheidsraad over de vergeldingsacties. De Amerikaanse gitarist Wayne Kramer is overleden. Hij was medeoprichter van MC5, een activistische proto-punkband uit de jaren 60. Een grootste hit, Kick Out The Jams, werd veelvuldig gecoverd. Onder meer door Jeff Buckley en Pearl Jam. Kramer overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hij werd 75 jaar. Het weer, het is vannacht zo'n 6 graden. In het midden en zuiden van het land kan wat regen vallen.